Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse Nationale Garde vertrekt weer uit Ferguson. Gouverneur Nixon van Missouri heeft dat besluit genomen... na twee relatief rustige nachten in de voorstad van St. Louis. De Nationale Garde was maandag opgeroepen om verdere escalatie te voorkomen. Sinds de ongewapende zwarte jongen Michael Brown door de politie was doodgeschoten... waren er dagelijks hevige rellen in Ferguson. Inmiddels wordt het volgens de gouverneur iedere dag rustiger. Er komt waarschijnlijk geen verbod op vondelingenkamers... waar moeders anoniem hun baby kunnen achterlaten. Ze bieden geen toereikende oplossing... maar er is geen nieuwe wetgeving nodig om ze te verbieden... want er worden maar weinig kinderen te vondeling gelegd. Dat heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing gezegd in Nieuwsuur. De Raad was door staatssecretaris Teven gevraagd een oordeel te geven... Eerder werd duidelijk dat er twee vondelingenkamers komen. één in Groningen en één in Papendrecht. Burgemeesters van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het plan om tol te heffen op alle Duitse wegen. De Duitse minister van Verkeer wil dat automobilisten vanaf 2016 op alle wegen in Duitsland tol gaan betalen. De burgemeesters van de grensgemeenten vrezen grote problemen voor onder meer de arbeidsmarkt, het toerisme en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. De strijders van IS, die de Amerikaanse journalist James Foley hebben onthoofd... eisten vorig jaar 100 miljoen euro voor zijn vrijlating. De familie van Foley zou erover een aantal e-mails hebben gekregen. Dat heeft persbureau AP gehoord van bronnen bij de Amerikaanse overheid. Amerikaanse elitetroepen hebben onlangs nog geprobeerd Foley en andere gijzelaars te redden uit handen van de islamitische staat.